We hebben geconstateerd dat het eh, druk is, maar beheersbaar. Dankzij de goede samenwerking eigenlijk tussen de huizen en tussen de units, de intensive care units, eh, loopt het eh, goed. Maar je moet het niet onderschatten. Het is, eh, er wordt keihard gewerkt op dit moment. Maar geen reden tot paniek dus, zeggen de artsen. Door dat RS-verkoudheidsvirus komt 1% van de zieke baby's in het ziekenhuis terecht. 1 op de 1000 belandt op de intensive care. Bij een schietpartij in Rotterdam is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Gebeurde in een woonwijk in het zuiden van de stad. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Albert Heijn gaat helemaal stoppen met de pakketpunten van PostNL. Er waren nog 27 appies in het land die dat deden, maar die kappen er nu ook mee. Er wordt niet meer genoeg aan verdiend. En ook zorgt het voor te veel werk voor medewerkers. En we zijn nog aan het uitbuiken van het kerstdiner of oud en nieuw staat alweer voor de deur. Oliebollen, een glas champagne en natuurlijk vuurwerk. En dat is ieder jaar weer geen feestje voor de politie. Als het jaar op jaar uit de hand loopt. En we hebben nu voor het eerst weer een jaar na corona waarin eh, er toch weer in bepaalde mate vuurwerk gebruikt eh, mag worden. Ja, als, dat, als dat weer zoveel letsel en zoveel ongelukken en zoveel schade oplevert. Ja, dan, dan vinden wij ook echt dat wij moeten pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod. Volgens de chef jaarwisseling van de politie hoeft het niet overal zo ver te komen... door het illegale vuurwerk tegen te houden bij de grens en de handel aan te pakken. Maar ja, het is ook aan de andere kant dweilen met de kraan open. Hè. Het, eh, het, komt Nederland binnen, het wordt eh, hier verhandeld. Eh, ja, en uiteindelijk tijdens de jaarwisseling, ja, dan is er weinig meer aan te doen. Hè. In bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem en Nijmegen geldt al een plaatselijk vuurwerkverbod. Krijg je nog het weer? Nu nog droog, maar via Zeeland komt er zo flink wat regen aan.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 Op deze eerste kerstdagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook weer voor dit tweede uur de samensteller en presentator van dit programma. Voor degenen die nu pas inschakelen, eh, vanochtend draaien we uitsluitend kerstnummers uitgevoerd door vooraanstaande jazzgroepen en jazzmuzici. We begonnen de tweede uur met de Knoxville Jazz Orchestra. Knoxville Jazz Orchestra, wat is dat? Wie zijn dat? Eh, een 17 personen big band, vijf saxofonen, vier trombones, vier trompetten, gitaar, piano, bas en drums. Eh, en ze komen uit East Tennessee in de Verenigde Staten. Nou, het eh, was weer een lekker swingend uh, begin van dit tweede uur met Deck the Halls. Ook Ray Brown, wereldberoemd bassist, bracht eh, in 1991 een kerstcd uit getiteld Christmas Songs with the Ray Brown Trio. En voor die cd inviteerde hij een keur aan vocalisten. Van deze cd draai ik nu It Came Upon a Midnight Clear en dat wordt gezongen door Etta Jones. Zij wordt begeleid door Geoff Kiezer op piano, Russell Malone op gitaar... Gregory Hutchison op drums en natuurlijk Ray Brown zelf op bas. It came upon a midnight clear. door het Ray Brown Trio... It Came Upon the Midnight Clear. Een ander trio, dat van Ramsey Lewis... waar Ramsey aan de piano wordt begeleid door L.D. Young op bas... en Red Holt op drums. Merry Christmas, baby! Ramsey Lewis Trio was dat. En nu staat voor mij een eh, nummer van het Ignazi Terrazza Trio. Dat is een uh, eh, jazz trio uit Barcelona. En bij zich eh, heeft gevoegd Randy Greer... een jazzvocalist oorspronkelijk uit San Francisco...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 We're riding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are red and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like the birds of a feather would be. Let's take the road before us, sing a chorus or two.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 een Oscar Peterson Christmas uitgebracht op Tellark in 1995... waar Oscar niet door de usual suspects wordt begeleid... die we van vele opnamen kennen... maar hier treden naast hem op Dave Samuels op vibrafoon... Lauren Lofsky op gitaar, David Young op bas en Jerry Fuller op drums. Luistert u naar Oscar Peterson's interpretatie van Santa Claus is Coming to Town. Oscar Peterson, Santa Claus is Coming to Town. Eh, ja, het loopt tegen het eind van het jaar. Ik vertelde net in het eerste uur over dat fantastische kerstconcert met Madeleine Bell. En eh, in januari is er in de krocht alweer een, eh, een topconcert te beluisteren. Namelijk Tom Beek, Tom Beek de saxofonist. En dat concert gaat, staat helemaal in het teken van de muziek van Stan Getz. U weet wel, die fantastische tenorsaxofonist... <clears throat> die heel veel samenwerkte met uh, bossa nova artiesten... zoals eh, Laurindo Almeida en eh, Jobim, de Jobim-familie. 15 januari. Volgens mij zijn er nog plaatsen verkrijgbaar. Dus kijk even op de site jazzinzandvoort.nl. Van harte aanbevolen. In het eerste uur draaiden we een Canadese zangeres, Diane Penton. En nu weer een Canadese zangeres, ook een Diane, maar deze keer Diane Kroll. Diane Kroll wordt begeleid door Anthony Wilson op gitaar... Robert Hurst op bas en good old Jeff Hamilton op drums. Van haar cd uit 2005, Christmas Songs... luisteren we naar haar vertolking van The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe.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 to kids from 1 to 92 Although it's been said many times many ja, deze kerstklassieker, de Christmas Song, gecomponeerd door Mel Tormé, werd nu uitgevoerd door Diane Kroll. Eh, het volgende wat ik heb klaarstaan is een opname van de Ken Peplowski Quartet. Ken Peplowski, de bekende jazzklarinetist, klarinetist, wordt hier begeleid door Ben Aranov op piano, John Goldsby op bas en Alan Dawson op drums luistert u naar Have Yourself a Merry Little Christmas. dat was Ken Pavlovsky met zijn kwartet. Ja, een ander traditioneel geluid eh, met de kerstdagen... is natuurlijk de big band van Glenn Miller. Glenn Miller die zelf natuurlijk eh, al overleed in een vliegtuigongeluk... tijdens de Tweede Wereldoorlog op weg naar een eh, optreden. Maar de band die is altijd doorgegaan. En in 1992 brachten ze een eh, dubbel cd uit, getiteld In the Christmas Mood. Eh, en het nummer wat ik nu ga draaien, daar wordt eh, het orkest ook nog vocaal versterkt door de Moonlight Serenaders, de zangers Eldana, Annette Sanders, Dave Ragani, Jackie Presti en Lenny Roberts. Luistert u naar de Glenn Miller Orchestra met het nummer I'll Be Home for Christmas. En dat was de Glenn Miller Orchestra met zang van de Moonlight Serenaders I'll Be Home for Christmas. En van een big band weer naar een kleinere bezetting en wel het George Shearing Quintet. Een quintet waarvan je de klankkleur uit duizenden herkent, zou ik zeggen. Eh, is het niet door George zijn eigen pianospel... dan is het wel de combinatie tussen dat pianospel en de altijd aanwezige vibrafoon in eh, het quintet. De vibrafoon die hier wordt eh, bespeeld door Don Thompson. Uh, eh, Red Schwager, die we eerst al hoorden als begeleider van Diane Penton... vinden we ook hier weer terug op gitaar. Neil Swainson op bas en Marcel, sorry, Dennis Marcel op drums. Het is een opname op Tellark uit 1998... En de cd was getiteld Christmas with the George Shearing Quintet. We draaiden al een eerste carol eh, deze uh, kerstuitzending. Maar nu luisteren we naar de carol van het ezeltje, oftewel de Donkey Carol. ik nu eh, klaarstaan een nummer van Mel Tormé. Zijn beroemde nummer werd eh, al gezongen door Diane Kroll een paar nummers eerder. En van Mel heb ik eh, van zijn kerstcd Mel Tormé Christmas Songs... een opname uit 1992... heb ik wat gekozen en Mel wordt hier begeleid door John Colliani op piano... John Leatham op bas en Donnie Osborne op drums. Het nummer is getiteld Christmas Time is Here. En eh, degene die vroeger nog wel eens de film hebben gezien... Charlie Brown Christmas... Eh, het jongetje uit die leuke Amerikaanse cartoon... met altijd dat baseballpetje op. Eh, er zijn veel films over gemaakt, tekenfilms. En ook eentje getiteld Charlie Brown Christmas. Wel, van die film het, eh, komt het nummer Christmas Time is Here. En dat wordt hier vertolkt door Mel Tormé. Christmas time is here Happiness and cheer Fun for all that children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient rhymes of love and dreams to share bells in the air, beauty everywhere. Yuletide by the fireside, joyful memories there. Christmas time is here, families drawing such spirit through the bijzonder en mooi gevalleerd stemgeluid heeft eh, hij toch. even heel wat anders. Tot nu toe heel veel eh, Engels-Amerikaans eh, gedraaid vanochtend... met hier en daar een stukje Nederlands jazzmuzici. Maar onze oosterburen hebben natuurlijk ook een hele goede jazztraditie al jarenlang... En met name formaties zoals de WDR, de West-Duitse Rundfunk eh, Big Band. Nou, ik heb iets eh, gezocht, eh, wat ik, ik kende het niet, maar een, een neef van mij maakte me erop attent. Die zei, Jaap, heb je wel eens van Guts Alsman gehoord? Ik zei, nee, nog nooit. Nou, die heeft ook echt een hele goede, paar hele goede swingende kerstcd's gemaakt. Samen met dat orkest van de West-Duitse Rundfunk. Nou, even op YouTube gekeken. En inderdaad, eh, twee cd's eh, met eh, dat fantastische geluid van de big band van de WDR. En allemaal Duits-talige of hertaalde kerstnummers. Dit is een origineel Duits kerstnummer. Last und froh und munter sein. En we horen dus Guts Alsman begeleid door het big band van de WDR. Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Dann stelle ich den Teller auf. Nikolaus liegt ganz gewiss was drauf. Lustig, lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Tralalala. Schlaf, daran träume ich. Jetzt bringt Niklaus ganz gewiss was für mich. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Wenn ich aufgestanden bin, laufe ich schnell zum Teller hin lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da, tralala. lustig, lustig, lustig, lustig. Klose ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. An tralala, an tralala, an tralala, an tralala. Bring mir einen Puter. Nikolaus, du Dover. Ich will keinen Pullover. Nou, dat was dus Guts Alsman. Uh, naast deze twee kerstcd's uh, ook heel veel eh, ander jazzwerk uitgebracht. En daarnaast ook nog een eh, heel bekende tv-presentator. We gaan weer terug naar het eh, Engelstalige repertoire. Uh, eh, Jeannie Cheatham. Jeannie Cheatham samen met haar man die de bastrombone speelt... Jimmy Cheatham, vormen zij de Cheathams. En de Cheathams bestaan dus uit Jeannie die zingt en piano speelt... Nolan Smith en Snooky Young trompet, Charles Owens, fluit, Ricky Woodward, klarinet, Dinky Morris, basklarinet, haarman Jimmy dus trombone. trombone, eh, Richard Reed op bas en John Harris op drums en percussie. Ik vind dit een van de allerleukste jazzy kerstnummers die ik ken. Eh, niet zo bekend, maar als je het één keer hebt gehoord, dan wil je het meer horen. Een apple, een orange en a little stick doll. December, though I'm a long, long way from it all. The old people spinning stories of long ago Christmas and an apple, an orange, and a little stick star. Ah, on the hills of Sherbandi, I remember so fondly Christmas trees, so green and so we wouldn't choose one and we'd crown it with popcorn and daydreams of an apple, an orange, and a little stick So let's drink a toast to old memories and a merry Christmas to all. Christmas and December, so the years seem like no time at all. We had plenty of nothing, but plenty good loving Ja, en zo komen we alweer bijna aan het eind van twee uur uitsluitend kerstjazz. Ik heb het met veel plezier voor u gemaakt en samengesteld en gepresenteerd. En ik hoop dat u op deze kerstochtend aan uw koffie of uw kerstontbijt een beetje hebt genoten van deze muziek. Wordt trouwens dinsdagavond weer herhaald. Voor nu neem ik afscheid van u, wens u nog prettige kerstdagen. Een fijn eh, oud en nieuw.